uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De prijzen voor het huren van een woning in Amsterdam zijn nog nooit zo hoog geweest. Ook neemt het verschil met de rest van Nederland toe. In de vrije sector in Amsterdam is de gemiddelde huurprijs ruim 19,30 euro per vierkante meter. Dat is meer dan voor de crisis. In Utrecht is de prijs gemiddeld 14 euro per vierkante meter, net zoveel als in 2011. De sterke stijging in Amsterdam komt onder meer door het snelle aantrekken van de huizenmarkt in de hoofdstad. de nou, worden veel huurhuizen nu verkocht. Ook willen er veel buitenlanders wonen die met hulp van hun bedrijf makkelijk een hoge huurprijs kunnen betalen. In de Filipijnen zijn zo'n half miljoen mensen gevlucht voor orkaan Hagupit. De storm komt dit weekend aan land en bedreigt 47 van de 81 provincies in de Filipijnen. In de provincies Samar en Leyte is volgens de autoriteiten bijna iedereen zijn huis uitgevlucht. Vorig jaar werden de Filipijnen getroffen door de orkaan Haiyan en toen vielen er meer dan 7000 doden. Een Zwitser die bijna drie jaar werd vastgehouden door de Filipijnse terreurgroep Abu Sayyaf is aan zijn gijzelnemers ontsnapt. Het zou gaan om een 49-jarige man die in februari 2012 werd ontvoerd samen met de Nederlander Ewold Horn. De Zwitser zou zijn ontkomen tijdens een vuurgevecht tussen de islamitische rebellen en het leger. Hij wordt door Filipijnse legerartsen behandeld aan schotwonden. Van de Nederlander ontbreekt nog ieder spoor. In België komen van over de hele wereld condolences binnen na het overlijden van koningin Fabiola. De weduwe van koning Boudewijn overleed gisteren in Brussel op 86-jarige leeftijd. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix hebben volgens de Rijksvoorlichtingsdienst met groot verdriet kennis genomen van de dood van koningin Fabiola. Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben in een telegram hun medeleven overgebracht. De Spaanse Fabiola werd in Madrid geboren. Het weer, bewolking en regen trekt naar het oosten weg. Minima tussen 2 en 4 graden. Vanochtend in Limburg nog wat bewolking.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 You know that ghost is me, and I will I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero star who gets burned in a three way script just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark ultra strong with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it.